In de Syrische stad Kobani is sprake van een humanitaire noodsituatie. Maar internationaal is er geen overeenstemming over wat daaraan moet worden gedaan. Dat schrijft het kabinet en de Tweede Kamer. Het creëren van een humanitaire corridor naar de grens met Turkije... is volgens het kabinet politiek, juridisch en militair uiterst complex. Een van de passagiers van vlucht MH17 had een zuurstofkapje op. Dat zei minister Timmermans bij Pauw. Timmermans reageerde op een vraag over zijn toespraak bij de VN. Volgens Jeroen Pauw schetste de minister toen een verkeerd beeld... omdat na het voorlopige onderzoek het erop leek... dat de passagiers nauwelijks iets hadden gemerkt. Bij de vliegramp kwamen 298 mensen om, onder wie 196 Nederlanders. Het aantal ebola-gevallen in Sierra Leone neemt snel toe, blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.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 Namens de Ebola-missie van de VN zal Graaf nauw samenwerken met de Liberiaanse regering. De VN wil hiermee internationale hulp zo snel en effectief mogelijk in het West-Afrikaanse land krijgen. Voor Guinea en Sierra Leone zijn ook coördinatoren aangesteld. Graaf werkte onder meer voor de Wereldgezondheidsorganisatie in een aantal Afrikaanse landen, maar ook in Afghanistan en Haiti. Interim-burgemeester Ruud Vreeman van Groningen denkt dat er niet genoeg geld is vrijgemaakt voor het aardbevingsbestendig maken van de regio. Minister Kamp heeft ruim 1 miljard euro beschikbaar gesteld, maar volgens